Katrien Straatman met het NOS Journaal. Groot-Brittannië wil absoluut niet samen met de Russen onderzoek doen... naar de vergiftiging met zenuwgas van de Russische dubbelspion Skripal. Dat twittert de Britse delegatie die op dit moment aanwezig is... bij een speciaal overleg van de OPCW, de Organisatie tegen Chemische Wapens. Sinds 10 uur vanochtend praat de OPCW op het hoofdkantoor in Den Haag over de aanslag. Het gebeurt op verzoek van Rusland. De Britten noemen het Russische voorstel tot samenwerking pervers en een afleidingsmanoeuvre. Er zijn 1,2 miljoen handtekeningen ingezameld voor een burgerinitiatief ter ondersteuning van minderheidstalen in Europa, zoals het Fries. In Europa wonen zo'n 50 miljoen mensen die deel uitmaken van een minderheid of die een minderheidstaal spreken. De initiatiefnemers vinden dat hun culturele identiteit en taalgemeenschap wordt bedreigd. Als de ingezamelde handtekeningen geldig zijn, komt het voorstel op de Europese agenda. De meeste handtekeningen komen uit Hongarije, Roemenië, Letland, Litouwen, Slowakije en Spanje. De explosieve opruimingsdienst heeft vanmiddag in het Markermeer een zeemijn laten ontploffen. Het explosief uit de Tweede Wereldoorlog werd in januari in het Amsterdamse Ei gevonden bij baggerwerkzaamheden. De 600 kilo zware Duitse zeemijn werd na de vondst gefotografeerd en tijdelijk teruggelegd. Vanochtend is hij opgetakeld en vervoerd naar het Markermeer. Voor de ontploffing waren er diverse veiligheidsmaatregelen genomen, zoals een vliegverbod boven het Markermeer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan op staatsbezoek naar de Baltische Staten. Het koningspaar vertrekt in juni voor vijf dagen naar Letland, Estland en Litouwen. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat mee. Er zal onder meer worden gesproken over transport, cybersecurity en onderlinge militaire samenwerking. Het weer vanmiddag nu en dan buien, waarvan sommige met onweer, hagel en windstoten. Maar af en toe schijnt ook de zon. Morgen draait de wind naar west tot noordwest, waardoor het een stuk kouder wordt, zo'n 8 of 9 graden. Eerst zijn er nog buien, maar vanuit het westen wordt het, wordt het geleidelijk droog. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, vielen bij Utrecht door een ongeluk. Op de A27 richting Gorkum staat tussen Utrecht Veemarkt en Nieuwegein 9 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.